Mark Visser met het NOS-journaal. Het heeft de gelederen binnen de FNV niet kunnen sluiten. De twee grootste FNV-bonden, Abfacabo en Bondgenoten, vinden de toezeggingen van minister Kamp onvoldoende. Ze zeggen dat ze te weinig mensen in aanmerking komen voor de regeling waarmee ze kunnen sparen om toch op een 65ste te stoppen met werken. Maandag komen alle bonden binnen de vvv federatieraad opnieuw bijeen om te vergaderen over een gezamenlijk standpunt. De Tweede Kamer debatteert morgen al over het aangepaste akkoord. Verschillende oppositiepartijen hebben al gezegd dat ze meer duidelijkheid willen van Kamp. De minister is afhankelijk van steun van de oppositie omdat de gedoogpartner PVV tegen verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 is. In Wallingsveen woedt een grote brand in twee bedrijfspanden. Het vuur brak vannacht rond half één uit in een meubelwinkel en sloeg al snel over naar het aangrenzende pand. Onder meer oldtimers staan. Van een van de auto's is een brandstoftank ontploft. Beide panden worden als verloren beschouwd. Bij de brand is veel rook vrijgekomen en daarom zijn het voorzorg drie omliggende woningen ontruimd. Brandweerkorps uit verschillende regio's helpen bij de brand in Wallingsveen. Bij een treinongeluk in het zuiden van India zijn zeker acht doden gevallen. Vele tientallen mensen raakten gewond. Een passagierstrein botste door nog onbekende oorzaak achterop een andere trein die door een, eh, voor een rood sein was gestopt. Door de klap ontspoorden vijf wagons. De bergingswerkzaamheden verliepen moeizaam vanwege zware regenval. De Indiase regering heeft een onderzoek ingesteld. Door slecht onderhoud en menselijke fouten komen ongelukken vaak voor op het spoorwegennet in India, dat een van de grootste ter wereld is. Het weer tegen de ochtend toenemende bewolking uit het noordwesten, later gevolgd door buien en dan vooral in het noorden van het land.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 talk about sex Close up you and me, nobody's leaving Got me affected, spun me 180 degrees, it's so electric Slow down and dance with me, yeah, slow Skip a beat and move in my body, yeah, slow Come on and dance with me.